Nieuws van 2 uur. Levi van Eck met het NOS. School Het Geider in Amsterdam heeft in 2012 maandenlang geweigerd aangifte te doen... tegen een docent die werd verdacht van seksueel misbruik. Volgens het NRC wilde de school de zaak intern en volgens de Joodse wet afhandelen. Pas na druk van de minister van Onderwijs deed de school aangifte. De leerkracht wordt verdacht van ontucht met minstens vijf leerlingen tussen de 6 en 13 jaar. Volgende maand staat hij voor de rechter. Minister Olongren moet zich in Brussel hard maken voor opheffing van het Europese Bureau tegen nepnieuws. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt de motie daarover van de VVD en SP. Het bureau schiet zijn doel voorbij en bemoeit zich met de vrije pers in Nederland, vinden die partijen. PVV, GroenLinks en SGP zijn het daarmee eens. Onlangs ontstond ophef over de lijst met voorbeelden die het bureau had gepubliceerd. Op die lijst stonden ten onrechte ook NPO Radio 1, De Gelderlander, Geen Stel en De Post Online. In Groot-Brittannië is een Rus die voor de Britten spioneerde mogelijk vergiftigd. Hij en zijn vrouw liggen in Salisbury in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze werden ziek na een bezoek aan een winkelcentrum. De Rus speelde in de jaren 90 namen van Russische geheime agenten door aan de Britse geheime dienst. De zaak doet denken aan de vergiftiging van Alexander Litvinenko in 2006. Martin Garrix is dit jaar de grote winnaar bij de Buma Awards, de belangrijkste Nederlandse muziekprijzen. Garrix, wiens echte naam Martijn Garretsen is... won onder meer in de categorie Nationaal... voor het meest gedraaide en best verkochte nummer... met zijn hit Care to be Lonely. Naast wereldberoemde Nederlandse DJ's zoals Martin Garrix en Armin van Buren... vielen ook Ronnie Flex, Boef en Leeuw Kleinde in de prijzen. Het weer vannacht droog en opklaringen. Alleen in het noordoosten gaat het licht vriezen. Daardoor kan het lokaal glad zijn. Morgen bewolkt en af en toe motregen. Het wordt dan 8 tot 11 graden.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 this February morning in a courtyard, birds were singing your praise. I'm still recalling things you said. million, I'm making on me. Point blank, close range, that feed. If it goes a million, that's me. I was getting more baby. Havana, je fijne dagen.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 ook op internet. www.zfmzandvoort.nl 金色。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 like on my knees in the night, saying prayers in the street light. Been staying most